ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een derde verdachte opgepakt voor contacten met Russische hackers. Het gaat om een jongen van 17. Hij is door de politie ondervraagd en er zijn spullen in beslag genomen. In dat onderzoek pakte de politie al eerder twee andere jongens van 17 op. Een van hen heeft huisarrest, de ander is onder voorwaarden vrij. Een van de drie verdachten zou contact hebben gehad met hackers die banden hebben met de Russische overheid. Ze brachten in Den Haag wifi-netwerken in kaart en kregen daarvoor ook betaald. Volgens justitie kon die informatie worden gebruikt voor digitale spionage en cyberaanvallen. Mensen die op de Unie zitten drinken meer dan hun leeftijdsgenoten. Ruim een kwart van hen is een zware drinker, zegt het CBS. En dat betekent minstens één keer per week minimaal zes halve liters op één dag... voor mannen en voor vrouwen minimaal vier. Dat klinkt voor deze studenten in Utrecht eigenlijk niet zo gek, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, er wordt eh, ontzettend veel eh, gedronken. Ja, ik eh, zie dat zeker om me heen gebeuren, absoluut. Als ik ga bier gaan rekenen, zou ik gewoon zeggen tien biertjes eigenlijk. Dat vind ik wel een mooie, mooie standaard, verspreid over drie, vier uur of zo. Meestal een paar shotjes en dan gewoon eh, wijn. Ik snap het wel in principe. Als je universiteit, je wordt helemaal gek. Eh, je zit alleen maar te studeren. Want op het ene moment dat je gaat drinken, dan, eh, dan moet je ook wel losgaan natuurlijk. Dat, die begrijp ik wel. Studenten drinken wel iets minder dan tien jaar geleden. Maar het aantal dat zwaar drinkt is gelijk gebleven. Vooral mbo-studenten houden zich vaker aan die richtlijn van maximaal één glas per dag. En de man die vorige week een kindje uit het water redde... is gisteren geëerd met de heldenspeld van Amsterdam. Hij haalde een meisje naar boven nadat haar moeder in een klein autootje de gracht in was gereden. Die werd door de gemeente uitgereikt op het politiebureau. Jullie dachten niet aan jezelf, je dacht aan de ander. Dat is de essentie van moed. Hoe is dit voor jou? Ja, uh, niet normaal. Ik, had, eh, dit had ik echt absoluut niet verwacht. En nou, super, super vereerd. En heel mooi. ik trilde nog een beetje van. En ook de man die als eerste een reddingspoging deed, kreeg die onderscheiding.